Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan niet of nauwelijks een afspraak maken voor een coronatest of prik op de website van de GGD. Door meerdere DDoS-aanvallen zijn de GGD-websites sinds gisteravond moeilijk te bereiken. Mensen die willen inloggen met hun DigiD krijgen een melding dat de site niet bereikbaar is, meldt de GGD op Twitter. Wie een test- of prikafspraak wil maken kan het beste bellen. Mensen die vanwege de storing de uitslag van hun coronatest niet kunnen zien, worden gebeld. Geen enorme toename van het aantal coronabesmettingen. Afgelopen dag waren het er 6950. Dat zijn er 142 meer dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen een kleine toename. Daar liggen nu 428 coronapatiënten. Dat zijn er 13 meer dan gisteren. Een man van 28 uit Eindhoven is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij mensen heeft geholpen om een einde aan hun leven te maken... door ze dodelijke medicijnen te verkopen. En daarnaast heeft hij een medicijn verstrekt wat eh, braakneigingen uh, moet onderdrukken. Ja, beide dingen zijn allebei voorbehouden aan artsen, aan een apotheek en dat was hij niet. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn overleden door de medicijnen van de Eindhovenaar. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten daarover kan via telefoonnummer 113 of op de chat op 113.nl. Een doelpuntenregen van hier tot Tokio. Het Nederlands elftal is de Olympische Spelen begonnen met een 10-3 overwinning op Zambia. Het was een makkie voor de vrouwen, zegt commentator Frank Wielaert. En 10-3, dat ziet er heel goed uit. Maar als je dus naar de wedstrijd hebt gekeken, dan zag je weinig concentratie en eh, weinig zorgvuldigheid bij het Nederlands elftal. Ook verdedigend heel veel fouten gemaakt. Kortom, het had beter De andere twee landen in de pool van Nederland speelden ook tegen elkaar. Brazilië won met 5-0 van China. Het weer nog. Flink wat zon, maar in het oosten en noorden zijn ook wolken. Het wordt 22 tot 25 graden en in het zuidwesten zelfs 27. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel iets frisser met 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel, de A10, de ring noord van Amsterdam.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 Yes, baby, I'm sliding. You know I'm serious. You better believe in us. My business actually gets started. andare sulla to the de top. De reis alleen heeft veel meer waarde dan het eindpunt. Dus hang zelf de slinger zo. loopt loop de straat uit naar de kroeg. Het terras op naar de bar, waar hij zo vaak een biertje vroeg. Draait zich om, pauze tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.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 Het vuur ontstond in een papiercontainer in de kelder... en veroorzaakt veel rook in de rest van het gebouw. Op één presentator Jort Kelder geeft toe dat hij vier jaar geleden... een van zijn redacteuren heeft betaald om filmpjes te maken voor Forum voor Democratie. Forumleider Baudet maakte dat vorige week bekend... Volgens Kelder is er geen sprake van belangenverstrengeling. Het herstellen van de schade door de watersnood in Valkenburg gaat maanden duren, zegt de burgemeester. In totaal zijn 2300 huizen beschadigd geraakt, net als honderden winkels.